Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De politie gaat racistische agenten sneller ontslaan. Ze komen niet meer weg met een goed gesprek, zegt de korpschef in de NRC. Begin vorig jaar kregen vijf agenten in een racistische appgroep de lichtst mogelijke straf... terwijl ze vreselijke dingen zeiden over mensen met een migratieachtergrond. En in een documentaire vertelden agenten laatst dat zij vanwege hun huidskleur of afkomst werden geïntimideerd en getreiterd... en dat de leiding niet ingreep. Studenten die stage lopen worden soms uitgebuit. Op verschillende manieren, zegt studentenclub ISO. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat je de hele dag koffie moet halen en printjes moet maken. En dat je dus helemaal niet kan leren wat je wil leren. Maar het kan ook betekenen dat je veel te veel verantwoordelijkheden krijgt. En dat je bijvoorbeeld vanaf dag 1 je eigen klas krijgt zonder dat je daarin goed begeleid wordt. 1 op de 4 wordt volgens het ISO ingezet als gewone werknemer zonder daarvoor betaald te krijgen. Het ISO wil dat studenten beter worden begeleid en verplicht een stagevergoeding krijgen. Het is een spannende dag voor een hoop VMBO'ers. Basis en kader krijgen vandaag de uitslag van hun eindexamens. En morgen is de rest van het VMBO aan de beurt. En ook HAVO en VWO-leerlingen horen dan of ze zijn geslaagd. Een taxicentrale in Alkmaar moet het de komende tijd even doen met één taxi minder. Een meeuw heeft een van de auto's uitgekozen als broedplaats. De vogel heeft op de motorkap tussen de ruitenwissers zijn ei gelegd. Alkmaar heeft al langer last van een meeuwenplaag... en heeft zelfs speciale gedoogdaken aangewezen waar ze wel mogen broeden. Ja, we moeten zorgen dat er op die bedrijventerreinen daken zijn waar broedsucces is. Dus waar die meeuwen jongen krijgen. En gaan die meeuwen die gaan rondvliegen, die zien... hé, hey, op Ouddorp, Boekelenmeer, eh, Robbekoog... Eh, krijgen mijn soortgenoten wel kuikens. Dus eh, meeuwen zien dat en dan trekken ze daar naartoe. Nou, daar heeft deze meeuw dus niet naar geluisterd. Zij mag haar eigen gewoon uitbroeden op de motorkap...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 We just sold out all the floor seats. Take me on a trip I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick you with you. You'll be my American boy. He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this for seven guy who's just my type And no, I ain't to I heard the Cali never rains New York's wide awake. see the West End. I'll show you to my brethren. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Will you be my American boy, American boy? Can we get away this weekend? Take me to Broadway. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death.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 Rusland zegt dat het de regio Lugansk zo goed als geheel in handen heeft. Defensieminister Shoigu spreekt over 97 procent. Lugansk is een van de twee regio's in de Donbass in het oosten van Oekraïne. Het kabinet gaat jaarlijks 10 miljoen euro besteden aan het bestrijden van ondermijning.